Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis medicijnen gedropt in de bergen van Noord-Irak. Daar zitten tienduizenden mensen vast die op de vlucht zijn voor de moslimextremisten van ISIS. Volgens de hulporganisatie hebben de pakketten zeker 6000 vluchtelingen bereikt. De situatie in Irak wordt vanavond besproken in de VN-veiligheidsraad. Die komt over een half uur bijeen op aandringen van Frankrijk. Nederland steunde het Franse verzoek. Amerika zou al overwegen om de luchtmacht in te zetten om de vluchtelingen te helpen. Het ebola-virus is waarschijnlijk ook opgedoken in Benin. In een ziekenhuis daar ligt een Nigeriaanse man die waarschijnlijk ebola heeft. De mededeling zorgde direct voor paniek in Benin. Veel inwoners hamsteren voedsel uit angst dat het gebied straks van de buitenwereld wordt afgesloten. Aan ebola zijn al bijna duizend mensen overleden. Zo'n 300 Nederlandse vrachtwagens met groente en fruit zijn tegengehouden aan de Russische grens. Vanaf vandaag boycott Moskou landbouwproducten uit de Europese Unie vanwege de Europese sancties tegen Rusland. Een deel van de wagens rijdt nu terug naar Nederland. De rest probeert zijn waar onderweg nog ergens aan de man te brengen. Het kabinet wil snel Europees overleg over de gevolgen van de boycott. In Scheveningen is vanavond een meisje van zes tijdens een fietstochtje op een van de havenhoofden meters naar beneden gevallen. Het kind fietste op een pad waar geen hekken naast stonden. Ze viel, kwam zeven meter lager op een paar rotsblokken in het water terecht. De brandweer haalde haar met een hoogwerker omhoog. De reddingsmaatschappij hielp vanaf het water. Het kind ligt in zorgwekkende toestand in het Sophia Kinderziekenhuis. PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League. In Oostenrijk wonnen de Brabanders met 3-2 van Sankt Poelten. De thuiswedstrijd in Eindhoven was ook al gewonnen, toen werd het 1-0. Het weer wordt overal droog, temperatuur daalt naar een graad of 12 en vannacht op sommige plaatsen dichte mist.